avonturen in de wereld van Anna en Elsa. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Kom en laat je betoveren door kasteel Arendel, de restaurants en onze nieuwe attractie. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Het is nu fabrieksteel bij Keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog tegen de prijzen van 2025. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Het is weer Kidsfestival bij kleertjes.com. Met kortingen tot wel 50%. Op speelgoed, alles voor de slaapkamer, luiers en de leukste outfits. Kleertjes.com. Alles voor je kinderen. Middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. De astronauten van het internationale ruimtestation ISS komen terug naar aarde. Iemand van de bemanning is ziek. Om wie het gaat en wat hij heeft wil de NASA vanwege de privacy niet zeggen. Aan boord zijn twee Amerikanen, een Japanner en een Rus. De crew zit al sinds augustus in het ruimtestation... en zou daar eigenlijk nog tot mei blijven. We hebben het afgelopen jaar meer geld uitgegeven in de horeca, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank komt dat doordat de koopkracht omhoog is gegaan. Ook komen er meer dagjes mensen. De verwachting is dat mensen ook in 2026 meer geld uitgeven aan de horeca... onder meer door de verhoging van de BTW op hotelovernachtingen. Ook gaan de lonen van horecapersoneel minder hard omhoog. Het dak van een transportbedrijf in Tilburg dat gisteren door de sneeuw inzakte... is vanavond ingestort. Er was al niemand meer in het pand... omdat er sinds gisteren al niemand meer bij mocht komen. In Nederland zijn het voorzorggebouwen gesloten door het winterweer. Op veel plekken in Brabant, maar ook in Emmen, Zoetermeer en Baarn. En in Amsterdam mogen kinderen op de basisschool al een tijdje gratis met het OV... en de gemeente is tevreden over die proef. Zeker 20.000 kinderen maken er nu gebruik van en het worden er steeds meer... zei de wethouder tijdens een vergadering. De gemeente probeert met een reclamecampagne zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De proef duurt nog een jaar. Wat er daarna gebeurt is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekt een gebied met regen over het land. In het noorden gaat het over in sneeuw. Er kan naar 5 tot 15 centimeter vallen. Ook morgen regen en sneeuw en een harde oostenwind. Het wordt min 1 in het noorden tot 4 graden landinwaarts. En op de weg is het eh, lekker rustig. Geen files en ook geen flitsers. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... Een foute start. Ja, ja, ja, ja. Lars Boelen. Nou, we staan al met één been in het weekend. Het is eh, officieel vrijdag. Nu beginnen we lekker fout met Even Serieus. Dit is Baila de Gasolina. let way van deze vrijdag 9 eh, januari 2025. 26. 2026. Je even serieus en bijla de gasolina. Het verboden woord. Ja, dit uur is mijn eh, oefenuur. De generale repetitie voor eh, volgende week. Ik merk dat ik nu... <laughs> Oh, wat vervelend. Ik merk dat ik ook heel erg op mijn woorden begin te letten. Volgende week mogen wij... Ja, Oké, ik mag het nu toch wel even zeggen nog. Eén keer. Of zeg jij het anders? Volgende week mogen wij het woord... Beetje. Niet zeggen. Als we het wel doen, maak je kans op 500 euro. Ehm, en ik denk... Eh, <laughs> ik ben heel erg op mijn woord aan letten. Wat erg dit. Nou goed, uh, komend uur ga ik dus eh, oefenen. Tot één uur vannacht probeer ik het woord... Beetje. Niet te zeggen, doe ik het wel. Dan heb ik iemand, die hoorde je net al, het woord Beetje. Zeggen. Dat is uh, Romy van de redactie. Zij is mijn rechterhand van dit radioprogramma. En dan... Oh, ik ben heel erg op mijn woord aan het letten. Dan druk, als ik het woord... Beetje. Zeg, dan... Druk, ik op mijn beetje belletje. Precies. Oké, nou goed. Ik heb iemand die eh, scherp is de komende uur.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 Luister nou eens even lekker goed naar je maag. Luister goed. Honger. Ja, je hebt honger, hè? Laten we eerlijk zijn. Het is 12 eh, uur geweest, dan eh, slaat die hongerklop eh, weer toe. En goed nieuws, want de snackautomaat van Q-Music is vandaag weer tot de nok toe bijgevuld. Het is zo'n zwarte kast met eh, van die uh, ijzeren spiralen, glazen ruitjes. Zo'n zwarte kast met allemaal lekkere snackjes erin. En er zit echt van alles in. Varieert van een Twix tot een zakje chips tot drinken. En bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Dan ga ik eh, snacks weggeven uit die automaat... aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen dat is het leuke, die mag jij gaan bepalen. Eh, ik zeg er wel altijd bij, klein addertje onder het gras... want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat... dus het kan ook zomaar zijn dat je misschrijft. Nou, heb je zin in een snackie? Stuur dan nu een getal, je lievelingsgetal tussen de 1 en de 80.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 Want op donderdag wordt altijd eh, de Q-Music snackautomaat tot de nok toe bijgevuld. We hebben hier eh, op de gang zo'n eh, zo'n automaat staan. Bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. En nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. Een klein addertje onder het gras zegt er altijd even bij. Want niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Voor het eerste getal ga ik naar Sophie. Hi, goedenavond met Hallo, Sophie. Hallo Sophie. Heb jij zin in iets? of zuur. Zoet, zout of zuur? Oh, jeetje. Ja, ik ben eh, een zoete. Ja, zoete toch wel. Ja, dus we gaan echt voor je iets eh, van chocola of zo. Ja, ja, juist. Alright, alright. Dan eh, gaan we jouw getal invoeren. Kom maar door. Wat, wat kan ik voor je invoeren, Sophie? Nummertje 22. Nummertje 22 gaan wij invoeren op de Q-Music Snack Auto. Ik vind het zo mooi dat mensen geen krimp geven hierom. Eh, even kijken. uh, <laughs> achter... ik wat zei je? Ik vond hem prachtig. Ja, mooi hè? Uh, <laughs> Sophie, jij wint een uh, stickers. Lekker. Nee, oh wat heerlijk. Geniet ervan. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Jo, doei doei. Eva. Oh, sorry. Hoi. Hoi Eva. Hi. Hallo. Hallo. Eva, waarom ben jij nog wakker? Ja, ik heb nachtdienst met oh. al mijn collega's. Oh, je bent ook nu aan het werk? Ja. En zijn al je collega's nu in de buurt? Of zijn ze allemaal... Eh, want ik weet niet, wat doe je voor werk? Ja, ze zitten er allemaal bij. Oh, ze zitten er allemaal bij, gezellig. Oh, is het dan ook... Oh, wat gezellig. Wat gezellig. Maar wat doe jij voor werk dan, Eva, dat het zo gezellig is? Wij, werken in de ouderenzorg. We zitten in het verzorgingshuis nu. Maar wat een herrie maken jullie? Maken jullie mensen niet allemaal wakker dan? Nee al. Oh, maar kan me die accent afhoren <laughs> het toch niet. Slaap allemaal lekker door. Eh, is er dan ook, eh, ja, Eva, is er dan ook eh, overlegd over het getal wat er ingevoerd gaat worden of niet? Ja, hebben we een beetje overlegd. Oh ja. We hebben allemaal tot Ja, maar wordt dan ook het snackje gedeeld? Ja, tuurlijk. Oké, het snackje wordt gedeeld. Nou, dan gaan we hem gewoon lekker invoeren. Kom maar door, welk getal gaan we invoeren op de snackautomaat even? Nummer 43. 43 vullen wij in op de Q-Music snackautomaat. En achter 43 zit een... Een flesje Aquarius. Ja. Ja. Allemaal slokje. Allemaal slokje. <laughs> Allemaal slokje. Geniet ervan. <laughs> Doei Eva. <laughs> Werkstop. Doei, doei. Hoi, hoi, hoi. Jochem. Goedenavond. Jij bent eh, de laatste in rij. Eh, ja. Nou, uh, zullen we maar gelijk jouw getal gaan invoeren? Ja, maar dat is helemaal goed. Nou, kom maar door. Welk getal kan ik voor je invoeren? Nummer 69. 69. Waarom 69, Jochem? Nee, dat kwam zomaar in mijn op. Ja. Heb ik, ook, heb ik ook wel eens dat in één keer zomaar in je op. <laughs> <laughs> jij wint, wat is dit? En ja, Jij wint een blikje Fanta Exotic. Helemaal leuk, dankjewel. Dat is lekker. Zero, er zit geen suiker in. Helemaal goed. Geniet van, Jochem. Ja, dankjewel. Fijne avond. hoi, hoi. Uh, zo, ja, ik zei Jochem dus de laatste rij. We zullen gewoon nog een rondje doen? Zullen gewoon, ik vind het wel leuk. Ik heb het wel naar mijn zin. Kan mij het schelen. Het is ook vrijdag. Uh, als je ook wil meedoen met eh, de snackautomaat... stuur dan nu een getal tussen de 1 en de 80.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 Her fertility makes her incompetent. might need to let this sink in. Oh, don't get me wrong, I love my man, but I thank the Lord she made sure that I am a woman. Man, what a Smith en I Like It bij Q Music. Hey, wij hebben hier op de gang eh, bij Q hebben we een eh, snackautomaat staan. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van getallen die ik ga invoeren. Die mag jij gaan bepalen. Een klein addertje onder het gras, ik zeg er wat eventjes bij. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook daadwerkelijk. Dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Jordi! Hey, hallo! Hallo Jordi, en waarom ben je nog wakker? Ehm, ja, ik ben nog gewoon even wakker. En ik ben een beetje de theorie op te zoeken voor het uh, negende aflevering van Strange Things eigenlijk. Eh, maar eh, je hebt hem wel gekeken al, die aflevering? Ja, ik heb ze allemaal gekeken. Oh ja, precies, ja. En, maar dan ben je, wat ben je dan opzoeken, de theorie? Ja, want ik geloof niet dat dit het einde is. En ah. Netflix maakt iets te veel reclames en die lijken precies op... Uh, allemaal delen wat er eigenlijk in die serie is gebeurd. Ja, ik snap het. Dus je bent een beetje aan het googlen ja, oh, dat... Ah, shit. Sorry, Jordi, sorry. Ik moet eventjes... Je hoorde net een belletje. Hoorde het belletje ook, of niet? Ja, ik hoorde het belletje. Ja, ik ben dit uur eh, ben ik een beetje aan het oefenen. Oh, nee. <laughs> Oh, wat erg. Ik ben dit uur aan het oefenen voor het verboden woord volgende week. Vanaf eh, maandag doen we dat. Oh. En, ja, en ik hoorde mezelf hoorde ik het zeggen. En nu dus twee keer. Nou, de teller staat op twee keer dit uur. Valt toch mee, toch? Ja, dat valt nog mee. Valt mee. Goed, Jordi, we gaan uh, jouw getal invoeren op de snackautomaat. Wat mag het zijn? Dat is uh, nummertje 30. Nummertje 30 vullen wij in op die snack automaat. Sorry, wat zei je? Ik heb geluk meer. Ik heb... <laughs> Goed. <laughs> Jordi, achter 30 eh, zit. Zit. Zit. Niks. Ah. Nou, ik geef je nog even één, ik geef je nog één eh, mogelijkheid. Kom even een ander getalletje. Mm. Ja? 16. 16. Oké, 16. We vullen 16 in. <laughs> Dit is toch ongelooflijk. Weer niks. Nou, nog één keer dan. De allerlaatste keer. De allerlaatste keer. Ik zou iets hoger gaan zitten. Iets hoger. Uh, 18. 18. 18 en 8, 18. Iets hoger. Jordi, 8, iets hoger. 36. 36. Vullen wij in de snackautomaat. En eh, ja, oh, dit, nou, hey, je hebt gelijk wel even... Nou, gelijk. <laughs> Na vier pogingen. Je wint een, eh, reep eh, Milka. Oh, lekker. Ja, dat is echt heel lekker. Ja, dat is een van mijn favorietjes, naast de Twix. Ehm, fijne nacht nog. Ik ga eventjes naar eh, Bojan. Hey Lois, goedenavond. Hey Bojan, welk getal kan ik ook voor jou invoeren? Ja, uh, dat kan er maar eentje zijn, hè? Six Seven, 67. oh nee, six seven. <laughs> Bojan, hoe oud ben jij, Bojan? Ja, veel te oud voor dit, maar <laughs> ik, ik, denk, ja, je moet iets doen om in de uitzending te komen. Wat een onder six seven, six seven, dat is toch echt... Nou, het is de meest treurige trend sinds, uh, sinds de Laboeboe ja ik heb altijd geroepen van ik hoop dat we dit in 2025 achter, kunnen laten. Maar ja, ik nou, gebruik het nu weer. Dus. Nee, het, het, wordt alleen maar gek. Oké, okay, 7 We gaan 6-7 invullen <laughs> op de snackautomaat. <laughs> Ja, is goed. heeft 6-7 dan ook nog een beetje geluk voor jou? Ik ben heel benieuwd eh, wat we gaan krijgen. Het ijzeren spiraaltje gaat draaien en in het bakje valt voor jou een blikje Fanta. Lekker man, altijd goed. Heerlijk, geniet ervan Bojan. Hey, dankjewel Lloyd. Yo. Oké. <laughs> Yo, hoi. Denise, Denise. Ja, hoi. Hoi, Denise. hey, eh, wat ben jij aan het doen? Ik heb nachtdienst. Nachtdienst. En waar werk je dan? In een verzorgingshuis in Amersfoort met de enige echte Eva. Had ik die net niet aan de telefoon? Ja. Nee, dat meen je niet. Maar e- Eva zat ja. net met alle collega's om zich heen. Eh, maar zit jij nu ook met Eva weer om je heen en de rest van de collega's? Nee, we zitten met z'n tweeën en Eva is nu bij een bewoner Q-Music aan het luisteren. Oh ja, ook een leuk, gezellig, helemaal, uh, <laughs> helemaal het samengevoel. Nou, wat leuk zeg. Ja. Eh, nou, Denise, net won jouw collega Eva, die won een flesje drinken. Gaan we nu dan voor iets om te eten? Ja, nu gaan we voor de snacks. Oké, kom maar door. Wat kan ik voor je invoeren? Nummer 12. Nummer 12. Gaan wij invoeren op de Q-Music automaat. En ja hoor, daar zit wat te eh, snacken in. Jij wint een uh, zakje... Is dit... Oh ja, dat is een eh, zakje uh, Kroki Explosions Thai Curry.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 C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. parti sans motif. Parfois, je sens mon Me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de mots de tête. La vérité, c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime, malgré ta couleur ébène Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, vais changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. suis parti sans motif. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, faut la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus me guide, stop worry about no trust issues with me.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 sorry dan is het zover. Dan mogen we een week lang het woord... Beetje. Niet zeggen. Doen we dat toch? Dan maak je kans op 500 euro. Ik ben tot uh, eh, 1 uur aan het eh, oefenen. Ik merk dat ik gelijk weer op mijn woorden begin te letten. Eh, naast me zit Romy van de redactie. Dat is mijn rechterhand van het radioprogramma. Jij mag het woord wel zeggen, dus zeg nog maar één keer het woord. Beetje. Ja. Elke keer als ik het woord... Beetje. Zeg, dan druk jij op een belletje. Dat belletje inderdaad. <laughs> en eh, dat belletje is tot nu toe twee keer afgegaan. We kregen een berichtje van eh, John. En John die zegt, Tring, derde keer, je zei het weer. We hebben het even nagezocht. En inderdaad, John, ik zei het net. Ja, Luister, is goed. Heeft Six Seven dan ook nog een beetje geluk voor jou? Ik ben heel benieuwd eh, wat we gaan krijgen. Ja, daar was hij dus. de teller voor dit uur staat dus op drie staat op 3. Als je dat dan zeg maar per programma, is het 9 keer per programma, keer 500 euro. Nou, reken maar uit, dat is uh, eh, 4500 <laughs> euro. Jumig wat een geld. <laughs> Ehm, eerder deze avond had eh, mijn collega Joost Swinkels Matty Valk aan de telefoon. En Matty Valk deed even een kleine voorspelling... wie er boven, bovenaan de Wall of Shame zou komen kunnen te staan. Hé, hey, maar wat denk je zelf? Wie gaat het het vaakst zeggen? Ja, dan zit ik nu toch ook wel echt op Marieke hoor. En ik denk toch ook Lars Boelen. En hoe vaak gaat Lars het zeggen dan? Hoe vaak heb ik het ook alweer gezegd voor ja. 18 keer, 9000 euro. 18 keer, eh. <laughs> ja, 15 keer. Ik noteer 15 keer. Dat zou ik nog weinig vinden als je dan zeg maar van vandaag hè, keer de hele week doet. Nou goed, afijn. Ah, Judith Eijk, zometeen meteen vanaf 1 uur. Vanaf 1 uur inderdaad. Het nachtprogramma het leukste nachtprogramma van Nederland. Ik heb eh, gisteren even mee zitten turven. Hoe vaak jij het hebt gezegd. Oh, in, in, in twee uur tijd? Ja. Oké, moet ik een gokje doen? En doe even een gokje. Nou, ik denk vijf keer. Het antwoord hoor je zo. Autoschrijf van deze week is van eh, Thomas Gray en Rumors. Lekker nummertje. Het verboden woord. Judith Eijk. Hallo, goeienacht. Hallo, goeienacht. Ja, het gaat dan echt bijna gebeuren. Ja. Volgende oh. week maandag. Het verboden woord gaan we spelen. We mogen een week lang het woord... Oh. Beetje. Mogen we niet zeggen. Ehm, doen we dat wel, dan eh, druk je als luisteraar op de knop in de Q-app... en maak je kans op 500 euro. Ja. Eh, ik dacht, ik ga dit uur eventjes eh, oefenen. Ja, ja, hoe is het gegaan? Nou, eh, ja, in dit uur, want Romy van de redactie heeft het allemaal bijgehouden. Je hoorde net al het woord beetje. Zeggen. Ja. Romy, hoe vaak? Ik heb het drie, keer. Drie keer. Oh, dat vind ik in drie uur? Oh nee, in een uur. In, een, uur. uur. Nou, <laughs> ik denk al zo, dat heb je echt goed gedaan. Het is toch negen uur, in, oh, negen keer in één. Ja, het is best veel. Terwijl, wow, ik had het dus in een week tijd vijftien keer gezegd vorig jaar, hè? Dus als je dat even tegen elkaar wegzet. Nou goed, we gaan het zien. Vanaf maandag. Ehm, Jij ja. Eh, oh, ja, ja. bent natuurlijk deze week ook eh, lekker bezig Ik denk, ik ga eens eventjes een beetje mee zitten turven. Ik heb gisteren nacht heel de nacht eh, zitten luisteren. Oh, zo. Twee uur lang. Twee uur lang, ja. Ik ben tot, tot laat wakker, dus ik heb gewoon de radio aangehad. Ik heb geteld. Jij dacht, hoe vaak? ik dacht, vijf keer of zo. Je hebt het acht keer gezegd, in twee uur tijd. Nou, dat vind ik ook nog best meevallen. Ja, maar ja, ik vind acht, acht keer 500 euro. Ja, euro. Ja, oké, maar dan let je nog niet op, hè? Dus dat kunnen we terugschalen naar zeg maar drie, vier keer. Is alsnog veel, moet ik zeggen. Maar... Ja, we gaan het allemaal zien vanaf maandag. Het eh, verboden woord bij Q-Music. En het verboden woord is dus... Beetje. Nee. Maar je hebt het net zelf ook al gezegd. Wanneer? Weer. Weer? Ja, vier keer heb je het nu gezegd. Heb ik het vier keer gezegd? Ja. Oei, oei, oh, oei, oei, daar ja. ga je al. Serieus? Ja, net. Tegen Judith zei je het. Maar wat zei die? Maar zei ik dan gewoon het woord beetje? Ja? Ja, nu is het en, weer ja, ja, ja, maar nu telt het even niet meer. Nu snap ik het. Maar... Nee, je zei het net gewoon in je zin. Van, niet waar. Dat denk ik wel een beetje moeilijk, zoiets oh of zo. my ah. god. en dat is dus, ik heb het niet eens door. Oh, wat erg, wat erg, wat erg. Oké. Zo'n duur grapje. <laughs> ik dacht oh, eerst nog, dit wordt zoveel makkelijker dan eigenlijk. Oh. Maar ik denk nu, dit wordt zoveel moeilijker dan eigenlijk je merkt gewoon, als ik de teugels laat vieren... dan heb ik het niet meer door en dan zeg ik het om de Wat erg zeg. Oké, ehm, we gaan het allemaal zien. Judith, zometeen vanaf 1 uur. Eh, het verboden woord gaat toch niet beginnen. Nee. Maar wel zometeen een nieuwe... Versierde nachtportier. Nog even heel kort. Eh, daarin bel ik een hotel, op een random hotel... en dan eh, probeer ik de nachtportier aan de lijn te versieren.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 Cause if you like